Robert Baltus met het NOS Journaal. Nog altijd wordt gesproken over afspraken om de landbouw duurzamer te maken... en stikstofuitstoot te verminderen. Het kabinet praat met landbouworganisaties op een landgoed in Den Haag. Volgens bronnen zit het vooral vast op beperkingen en verplichtingen... die boeren in de plannen zullen worden opgerecht. De vraag is hoe boeren dan nog er wat aan over kunnen houden. Ook zijn er plannen voor een maximum aantal koeien en ook dat ligt gevoelig. De partijen hadden er half mei uit willen zijn. De Turkse oppositie had vandaag topoverleg in aanloop naar de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Kamal Kılıçdaroğlu, de opponent van zittend president Erdogan, deed het veel slechter dan ze hadden gehoopt afgelopen weekend. Ze hadden het over een nieuwe strategie en daar moet de populaire burgemeester van Istanbul een grote rol in gaan spelen. Op 28 mei is de beslissende verkiezingsronde, omdat geen van de kandidaten meer dan de helft van de stemmen kreeg. Volgens de Verenigde Staten is een luchtafweersysteem dat door Oekraïne wordt gebruikt nauwelijks beschadigd door, de Russische, eh, door het Russische leger. De Russen zeiden gisteren dat ze het systeem hadden vernietigd, maar volgens Amerikaanse functionarissen is het Patriot luchtafweersysteem gecontroleerd en hoeft het niet gerepareerd te worden. Tientallen mensen slapen komende nacht in tenten voor het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Ze demonstreren tegen de omstandigheden van vorig jaar... toen vluchtelingen bij het aanmeldcentrum buiten moesten slapen. De hulporganisaties die meedoen aan het tentprotest zijn bang dat dat deze zomer weer gebeurt. Het weer, Vannacht wordt het behoorlijk fris. Het koelt af tot net iets boven nul. Morgen begint op veel plekken bewolkt, maar smiddags is het bijna overal zonnig.